Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 Gouda Hoek van Holland, Rotterdam-Krooswijk 2... A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 2 kilometer. En op de N15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 2 kilometer. Er staat een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht.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 I'm too hot. hot And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up.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 Zijn vader zegt dat hij steeds heeft gewaarschuwd dat zijn zoon radicaliseerde, maar dat de overheid niet reageerde. In de Amerikaanse staat New Jersey is onrust ontstaan over videobeelden van politieagenten die een zwarte man doodschieten. Het gebeurde op 30 december in de stad Bridgeton. De beelden zijn nu pas naar buiten gekomen. De auto waarin het slachtoffer zat werd aangehouden. Een agent zou een pistool hebben gezien en een van de inzittenden werd doodgeschoten. De eigen bijdrage die ouders sinds kort moeten betalen voor de zorg van kinderen met psychische problemen moet van tafel. Dat vinden oppositiepartijen D66 en ChristenUnie. Ze willen wachten op de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage. Die kan volgens D66 oplopen tot 1500 euro. Minister Plasterk en Sint Maarten zijn het nog niet eens over de manier waarop de integriteit op Sint Maarten moet worden verbeterd. Plasterk vindt het een zaak van de Rijksministerraad. Sint Maarten wil dat het parlement van het eiland zelf met een oplossing komt. Vorig jaar bleek uit twee onderzoeksrapporten dat er op Sint Maarten sprake is van machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Bij brand in huis is het van groot belang om binnen de deuren dicht te houden. De brandweer zegt dat na een experiment vorig jaar in Zutphen... waar zes gemeubileerde sloopwoningen in brand werden gestoken. Als bewoners binnen de deuren dicht houden... verspreidt de rook zich minder snel en hebben ze meer tijd om te vluchten. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt een graad of twee, maar het voelt